Het is van Kesteren met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn bij een groot verkeersongeluk negen mensen omgekomen. Op een kruispunt botsen een vrachtwagen met een lader om onbekende reden tegen een busje dat net op het kruispunt reed. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in de twee voertuigen zaten. In Panama mag hulporganisatie Artsen zonder Grenzen geen hulp meer verlenen aan migranten die vanuit Colombia de grens oversteken. De Panamese overheid denkt dat de hulporganisatie de migranten stimuleert om de grens over te gaan bij de Darien Gap. Een dicht stuk jungle tussen beide landen. Artsen zonder grenzen behandelt daar maandelijks bijna 5000 mensen. De maatregel is waarschijnlijk bedoeld om migranten af te schikken. Nederland was niet betrokken bij de dodelijke voedseldropping in Gaza. Dat zegt het ministerie van Defensie. Gisteren kwamen bij een dropping vijf mensen om het leven. Ze werden ten westen van Gaza-stad geraakt door een lading voedselpakketten die vanuit de lucht werd gedropt. Volgens Al Jazeera opende de parachute niet. Het is nog niet bekend welk land betrokken was bij de, bij de dropping. Net als Nederland zegt ook de Verenigde Staten dat het niet verantwoordelijk was voor die dropping. In de Verenigde Staten is een voormalig president van Honduras veroordeeld voor drugsmokkel. Juan Hernandez zette in zijn tijd als president de politie en het leger in... om tonnen cocaïne naar de VS te vervoeren. Hernandez was president tussen 2014 en 2022. Na zijn aftreden werd hij uitgeleverd aan de VS. De oud-president heeft altijd ontkend. Zijn straf hoort hij op een later moment. Hij kan levenslang krijgen.